van 11 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. EasyJet en vakbond VNV hebben een akkoord bereikt over een CAO voor de Nederlandse piloten. Daarmee zijn nieuwe acties van de baan. Piloten van EasyJet legden dit jaar het werk verschillende keren neer. Ze wilden minder zware roosters, meer doorbetaald worden tijdens ziekte en een beter pensioen. EasyJet moest vanwege de acties vluchten annuleren. Piloten hadden individuele contracten met EasyJet. Nu is er voor alle piloten voor het eerst een CAO afgesproken. De leden van de vakbond moeten zich nog over dat akkoord uitspreken. Twee Amerikaanse militairen zijn in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz gedood door Taliban-strijders. Ze waren op een trainingsmissie. Twee andere leden van die missie raakten gewond toen ze door de Taliban onder vuur werden genomen. Sinds het Amerikaanse leger Afghanistan binnenviel in 2001 zijn in totaal 1865 Amerikaanse militairen bij operaties gedood. De laatste keer dat de Amerikanen sneuvelden was in januari. Air France KLM richt een nieuwe dochtermaatschappij op om de concurrentie aan te gaan met de luchtvaartmaatschappij uit de Golfstaten. Het nieuwe bedrijf gaat vliegen vanaf Parijs op routes waarop de laatste jaren steeds verlies is gedraaid. Air France KLM wil proberen om marktaandeel terug te halen. De dochtermaatschappij moet een proeftuin worden voor experimenten op het gebied van technologie, catering en service. Air France KLM zag in het derde kwartaal de omzet teruglopen, maar maakte wel meer winst. Onder meer door de lagere brandstofkosten. Reuma-patiënten, apotheken en fabrikanten melden tekorten aan het medicijn sulfasalazine. Het medicijn dat gewrichtsontstekingen en darmontstekingen remt. Het Reumafonds waarschuwt dat patiënten hun behandelingen moeten staken of over moeten stappen op een ander middel. Alleen werkt dat middel minder goed tegen hun klachten of het leidt tot bijwerkingen. Het tekort aan anti wordt veroorzaakt door een tekort aan grondstoffen dan het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, maar er zijn ook opklaringen waarbij af en toe de zon schijnt. Vanmiddag wordt het een graad of 11. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Files nog op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 12 kilometer, vertraging een kwartier. En na een ongeluk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda...